Het RIVM adviseert om in delen van Nederland drachtige geiten te ruimen. Vanochtend zei Klink dat het rapport van het RIVM zeer serieus wordt genomen en dat er wel heel goede tegenargumenten moeten zijn om aan het advies te ontkomen. Dit jaar zijn al meer dan 2200 mensen besmet met de Q-koortsbacterie die van dier op mens wordt overgedragen. Een rechercheteam heeft 13 verdachten aangehouden voor oplichting. De slachtoffers waren vooral bejaarde vrouwen. De oplichters droegen kleding van postbedrijf TNT en kwamen niet bestelde pakketjes brengen. Ze lieten de slachtoffers aan de deur een klein bedrag binnen voor administratiekosten. Daarbij werden de gegevens van de betaalpas en de ingetoetste pincode gekopieerd. Vervolgens deden ze alsof het apparaat niet werkte en vertrokken de oplichters weer. De verdachten in de leeftijd van 14 tot 62 jaar waren vooral actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven uit die plaatsen kreeg de politie meer dan 200 aangiftes van oplichting. Studenten op bijna alle niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs moeten in de toekomst een taal- en rekenexamen doen. Het was al langer bekend dat er een examen komt voor mbo-niveau 4, maar staatssecretaris Van Wijsterveld heeft nu bekendgemaakt dat er ook een toets wordt ingevoerd voor leerlingen op de lagere niveaus 2 en 3. Van Wijsterveld vindt het niveau nu onder de maat. Volkswagen neemt een belang van 19,9% in de Japanse autofabriek Suzuki. Het Duitse Volkswagen betaalt daarvoor zo'n 1,7 miljard euro. Suzuki zal met de helft van dat bedrag aandelen Volkswagen kopen. Volkswagen noemde Suzuki eerder al een interessante partner vanwege de ervaring van de Japanners met het maken van kleine auto's. Het weer, toenemende bewolking en af en toe regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen de eerste regen, later opklaringen en een graad of 10.